Mark Visser met het NOS-journaal. Ouders van de kinderen in de Amsterdamse zedenzaak krijgen spreekrecht bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbank in Amsterdam loopt daarmee vooruit op een wetswijziging, maar vindt dat gerechtvaardigd, gezien de impact en het buitengewone karakter van de zaak. De rechtbank besloot verder dat de inhoudelijke behandeling van de zaak gedeeltelijk achter gesloten deuren zal plaatsvinden. De ouders waren bang dat anders bij een breder publiek bekend zal worden wat er precies met hun kind is gebeurd. Verdachten van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk hoeven bijna geen van allen voor de rechter te verschijnen. Justitie slaagt er niet in om hen te vervolgen omdat bijna alle zaken zijn verjaard. Naar aanleiding van alle aandacht voor het misbruik kreeg het Openbaar Ministerie meer dan 30 meldingen. Daarvan heeft er maar één geleid tot een veroordeling. Morgen komt de commissie Deetman met haar rapport over seksueel misbruik door geestelijken. Energiebedrijf Delta stelt de aanvraag voor een vergunning voor het bouwen van een tweede kerncentrale in Borselen uit. Het energiebedrijf zoekt nog naar partners om het project te financieren. Volgens Delta is nu te veel onzekerheid over het investeringsklimaat voor een tweede kerncentrale. Het bedrijf wil erover meer zekerheid van de overheid. Het energiebedrijf is nu van plan om in juni volgend jaar een bouwvergunning aan te vragen. Groot-Brittannië zet volgend jaar zomaar 13.500 militairen in voor de beveiliging van de Olympische Spelen. De militairen gaan zich vooral bezighouden met terreurdreiging. Aanvankelijk gingen de Britten ervan uit dat er 10.000 mensen nodig zijn voor de beveiliging in Londen. Maar dat aantal is inclusief de inzet van militairen opgelopen tot bijna 24.000. Volgens minister Hammond van Defensie zijn de Olympische Spelen de grootste veiligheidsoperatie in zijn land in de afgelopen decennia. Het weer, vooral in het noordwesten buien. Vannacht vanuit het zuiden neerslag. Het wordt morgen een graad of 6. Maar tijdens winterse buien zakt de temperatuur tot bij het vriespunt. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files of van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Knoop het Eemnes 5 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam verzoekt de Woude 6 kilometer. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude 4. De A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A9 Diemen richting Alkmaar voor Batuverdorp 8 kilometer na een, naar een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nog dicht. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. Op de A13 de Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. De A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor afrit Berkon Rode Reis 7 kilometer.